Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Als VMBO'ers, HAVO-leerlingen en VWO'ers niet in hetzelfde schoolgebouw zitten... ontmoeten ze vooral kinderen met een vergelijkbare achtergrond. En daardoor kan de afstand tussen verschillende groepen in de samenleving groter worden. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Door de niveaus van elkaar te scheiden leren de jongeren volgens, de, volgens het SCP niet... hoe ze moeten omgaan met de ander. De onderzoekers roepen scholen en gemeenten daarom op meer brede scholen op te zetten... waarbij de verschillende niveaus dus in één gebouw zitten. Het Zwitserse geneesmiddelenbureau zal het AstraZeneca-vaccin niet goedkeuren... als de Brits-Zweedse farmaceut geen aanvullende onderzoeksgegevens verstrekt. Het vaccin werd vorige week goedgekeurd voor de EU-markt... maar Zwitserland heeft een eigen goedkeuringsprocedure. De Zwitsers vallen vooral over het ontbreken van data... over de effectiviteit van het vaccin bij oudere mensen. Daarom wachten ze de uitkomsten af van een aanvullend onderzoek onder tienduizenden mensen in Noord- en Zuid-Amerika. De tweede dosis van het Pfizer-vaccin kan tot zes weken na de eerste prik worden gegeven. Dat stelt de Gezondheidsraad in een nieuw advies aan het kabinet. De raad blijft daarmee bij zijn eerdere aanbeveling. Het was tot nu toe niet duidelijk of er drie weken tussen twee injecties moest zitten... of dat dat drie weken of meer kon zijn. Hoe langer die periode, hoe meer mensen een eerste prik kunnen krijgen. Een groot deel van de basisscholen in de regio Bergen op Zoom blijft komende week dicht. De 31 basisscholen van één stichting willen op 8 februari nog niet open... omdat ze vinden dat dat niet veilig en verantwoord kan. In een brief aan de ouders schrijft de stichting dat er nog veel onduidelijk is... over de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse coronavariant. En dat niet duidelijk is of en hoeveel medewerkers en leerlingen gevaar lopen.